Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd die banden zouden hebben met terreurorganisatie PKK. De arrestatiegolf volgt op de vondst van 13 lichamen afgelopen weekend in een grot in Noord-Irak. Het gaat om de lichamen van Turkse agenten, militairen en medewerkers van de inlichtingendienst die enkele jaren geleden waren ontvoerd. Volgens de Turkse regering is de PKK verantwoordelijk voor hun dood. Onder de 700 arrestanten zijn ook politici van de oppositiepartij HDP, die voornamelijk Koerdisch is. De regering beschuldigt die partij ervan banden te hebben met de PKK, maar de HDP ontkent dat. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals volgende maand. Beide dagen zijn er 1500 bezoekers welkom. Maar gisteravond waren er al 63.000 aanmeldingen binnen, zei de organisator op tv bij Jinek. Het dancefestival en het popfestival worden gehouden op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. De 1500 bezoekers moeten zich van tevoren laten testen... en worden in drie groepen verdeeld die zich elk aan andere regels moeten houden. Zo wordt onderzocht hoe een festival in coronatijd het best kan worden georganiseerd. Gisteren was er al een proefcongres in Utrecht. In Texas zitten bijna 3 miljoen mensen zonder elektriciteit in de vrieskou. In de Amerikaanse staat is het in ruim 30 jaar niet zo koud geweest als nu. Zo is het in Dallas 18 graden onder nul. Normaal is het in deze tijd van het jaar plus 10. De stroomvraag is daardoor groter dan ooit. Bijkomend probleem is dat veel windmolens door de vrieskou zijn vastgevroren. Om te voorkomen dat het stroomnet in Texas bezwijkt... worden miljoenen klanten tijdelijk gecontroleerd in groepen afgesloten. Een deel van hen wordt elders opgevangen. Het weer. Vannacht kan wat lichte regen vallen. Het kan ook mistig zijn. Minima tussen 2 en 5 graden. De dag begint met wat motregen. Daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Tegen de avond gaat het weer regenen.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 Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit. Misschien kijk ik te ver vooruit. verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn.